van Kesteren met het NOS-journaal. Bij demonstraties voor en tegen de komst van asielzoekers in Amersfoort... zijn vijf mensen aangehouden. De politie pakte drie mensen op voor het gooien van vuurwerk. Twee anderen werden aangehouden voor het beledigen van agenten. Er werden rookbommen gegooid en de ME werd ingezet... om de twee groepen uit elkaar te houden. Amersfoort presenteerde drie weken geleden het plan om 750 asielzoekers op te vangen. Afgelopen avond sprak de gemeente over het creëren van draagvlak... en betere communicatie over de komst van AZC's. Voor de kust van de Filipijnen is een zware aardbeving geweest. De beving had een kracht van 6,9 en was vlakbij de stad Bogo. In de stad zijn veel huizen en wegen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er vijf doden gevallen. De Italiaanse premier Meloni roept de vloot met activisten die naar Gaza trekt op om hun tocht te staken. De Italiaanse marine stopt met het volgen van de vloot... zodra die op 150 zeemijl van de kust van Gaza is. Een woordvoerder van de vloot zegt dat Italië een diplomatiek incident met Israël zo wil voorkomen. Premier Meloni noemt de vloot een obstakel voor vrede. Italië en Spanje stuurden vorige week allebei een oorlogsschip mee... om de activistenvloot te ondersteunen. Die zou al meerdere keren zijn bestookt met Israëlische drones en flitsgranaten. Justitie in Amerika eist minstens 11 jaar celstraf tegen de veroordeelde rapper Sean Diddy Combs. Er werd in juli schuldig bevonden in een zedenzaak. Met het oog op prostitutie zou die mensen hebben vervoerd. En ook zou Combs op seksfeesten vrouwen hebben gezegd wat ze moesten doen... en dat zou die hebben gefilmd. Voor zwaardere aanklachten als mensenhandel en afpersing werd hij vrijgesproken. Zelf heeft Combs altijd alles ontkend. Verwacht wordt dat de rapper vrijdag van de rechter hoort wat zijn straf wordt.